bij de vakbonden. De voorzitter van de werkgeversdelegatie bij het CAO-overleg zegt dat de gemeenten minder speelruimte hebben bij de onderhandelingen door de bezuinigingen. De politie in Groningen maakt zich ernstig zorgen over een vermiste agent in opleiding. De 30-jarige man is sinds gisterochtend niet meer gezien. Hij heeft volgens de politie zijn dienstwapen bij zich. Wel de politie als de familie van de man vrezen voor zijn gezondheid. Het weer,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 dames en heren. Mijn naam is Benno Veugen en welkom in dit programma Peaceful Radio. Aflevering 762. We zijn begonnen met een hele nieuwe cd van Frans Amati. Een goede bekende in dit programma. Met zijn nieuwe cd Music of for a eh, Positive Mind. We gaan verder met eh, José Luis Serrano Esteban met zijn nieuwe cd A New Horizon. Je kan de playlist meelezen via het programma info van de website van zfmzandvoort.nl poema que yo siempre recitaré. soleares de luto, cuatro jipíos agoberos, cuatro siguirillas negras iban formando el cortejo. Puerta de San Vicente, claveles negros el hombre su torpeza incitó a crecer. Puerta de San Vicente, claveles negros, regados con el zumo negro del café, regados con el zumo negro del café. Y en la mitad del camino entre Vizna y Alfacar, en la mitad del camino entre Vizna y Alfacar, el cuerpo a un alma y la dejaron desnuda, desnuda con su verdad. Puerta de San Vicente, claveles negros, regados con el zumo negro del café. él se durmió en los rosales y en los rosales no vio. Él se durmió en los rosales y en los rosales no vio. La espina que estaba oculta, la espina que estaba oculta y esa espina lo mató. Huereta de San Vicente, claveles negros regados con el zumo negro del café, regados con el zumo negro del café. Y en el cielo daban portazos en brusco rumor del bosque mientras clamaban las luces en los hartos cielos corredores. 记。 Music, weliswaar van 2011. Eh, maar goed, het mag de pret niet drukken. Mantra Music nummer 2. Een selection of Oriaris Best. En zo geldt ook voor het laatste werkje dat van de cd komt. Healing Music nummer 2. En natuurlijk ook voor hetzelfde Haarlemse label. Oké, ehm, dat tot aan het nieuws. Daarna ben ik terug voor nog een uurtje nieuwheidsmuziek muziek. Wie zou je eh, Peaceful Radio verder willen volgen, dan kan dat via Facebook.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 De staatstelevisie meldt zeker 73 doden. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er zo'n duizend gewonden. Fans van het winnende team bestormden na de wedstrijd het veld en joegen achter spelers en supporters van de tegenstander aan. Veel slachtoffers zouden steekwonden en hoofdwonden hebben. De moslimbroederschap zegt dat de aanval een politiek motief heeft en dat aanhangers van de verdreven president Mubarak erachter zitten. Het Egyptische parlement komt morgen in spoedzitting bijeen. Schoonmakers maken zich op voor meer acties, nu de CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen. De werkgevers zeggen dat ze een baanbrekend eindbod hebben gedaan. FNV-bondgenoten noemt het bod belabberd en voelt zich na maanden van acties niet serieus genomen. FNV-bondgenoten zegt dat er nu ook solidariteitsacties komen van collega's in het buitenland, bij Nederlandse ambassades en multinationals. Nigeria heeft de woordvoerder van de terreurorganisatie Boko Haram gearresteerd. De politie zegt dat hij wordt verhoord om er zeker van te zijn dat het de juiste man is. Boko Haram strijdt in Nigeria voor de vestiging van een streng islamitische staat en is verantwoordelijk voor een reeks bomaanslagen. De Amerikaanse kunstenaar Mike Kelly is doodgevonden in zijn huis in